Dit is onderduik Nederwit met het NOS Journaal. De Gasunie heeft een financiële tegenvaller die kan oplopen tot 1,7 miljard euro. Dat blijkt uit de halfjaarcijfers. De oorzaak van de tegenvaller zijn nieuwe regels van kartelwaakhond NMA... waardoor de Gasunie minder geld mag vragen voor het gebruik van het leidingennet. Op het Alkmaardermeer in Noord-Holland is een explosie geweest op een speedboot. Twee andere boten raakten ook beschadigd. Volgens de politie zijn 10 tot 15 mensen in het water terechtgekomen. Iedereen is gered, al zijn er wel negen gewonden, onder wie vijf kinderen. Een vrouw en een kind zijn naar het brandwondencentrum in Beverwijk gebracht. De oorzaak van de ontploffing op de speedboot is nog niet bekend. De VN-veiligheidsraad vergadert over de bloedige onlusten in Syrië. Een aantal westerse landen heeft een resolutie ingediend waarin het geweld tegen burgers wordt veroordeeld. Rusland en China dreigen het voorstel met hun veto te blokkeren. Het Syrische regime zette gisteren en vandaag tanks in tegen demonstranten. Daarbij zijn volgens ooggetuigen zo'n 100 doden gevallen. De Amerikaanse beurzen zijn in de min gesloten door negatieve cijfers over de groei van de productiesector. Die viel lager uit dan gedacht, waardoor Amerikaanse handelaren vrezen voor vertraging van het herstel van de economie. Wall Street begon hoger door opluchting over het begrotingsakkoord, maar dat sloeg al snel om door het slechte productiecijfer. De vader van de overleden zangeres Amy Winehouse gaat een afkikkliniek oprichten. Bestaande klinieken in Groot-Brittannië hebben vaak lange wachtlijsten of zijn niet te betalen voor gewone Britten. Mitch Winehouse wil zich vooral richten op jonge verslaafden. Zijn dochter Amy worstelde jarenlang met een drugs- en alcoholverslaving. Ze stierf anderhalve week geleden.